12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De man die vrijdag is opgepakt in het onderzoek naar een steekpartij op de pier in Scheveningen... is een populaire drillrapper uit Rotterdam, Blakka. Dat meldt Omroep West. Bij de steekpartij, bijna twee weken geleden, kwam een man van 19 om het leven. Eerder waren al twee Amsterdammers van 20 gearresteerd in verband met de zaak. De burgemeester van Beverwijk blijft bij zijn besluit om vier hallen van de Beverwijkse bazaar te sluiten. Die moeten dicht omdat de anderhalve meter maatregel niet te handhaven is. Het verbod ging vandaag al in, maar de ondernemers in de vier hallen gingen toch open. Ze zeiden zich overvallen te voelen door het besluit. Volgens de gemeente blijven de hallen nu wel de komende twee weken dicht. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk hebben meer dan 100.000 mensen gedemonstreerd tegen president Lukashenko. Ook in andere steden gingen mensen de straat op. Ze riepen Lukashenko op om te, op te stappen, maar die wil daar geen gehoor aan geven. Op beelden was te zien dat hij vanavond aankwam bij het presidentiële paleis met een geweer in zijn hand. Zijn 15-jarige zoon die bij hem was, was ook bewapend. Curaçao heeft per direct alle dans- en muziekactiviteiten verboden. In kerken mogen geen koren meer zingen en horecabezoekers moeten contactgegevens achterlaten, meldt ANP. Aanleiding voor de maatregel is dat er twee nieuwe coronabesmettingen gemeld zijn. Het gaat in beide gevallen om lokale besmettingen... waarvan niet duidelijk is hoe ze zijn besmet zijn geraakt. In totaal zijn nu vijf mensen besmet op Curaçao. Bayern München heeft de Champions League finale gewonnen van Paris Saint-Germain. Het werd 1-0 in Lissabon. De enige goal kwam van Kingsley Coman... Het is de zesde keer dat Bayern de Champions League wint. De Duitsers komen daarmee qua Champions League-titels op gelijke hoogte met Liverpool. Alleen Real Madrid en AC Milan wonnen het toernooi vaker.